Michel Koenen met het NOS-journaal. 16 top 50's per 10 jaar verdacht van matchfixing bij tenniswedstrijden. Zelfs wedstrijden van Wimbledon zouden zijn gemanipuleerd, melden de BBC en BuzzFeed. Ze kregen geheime documenten van klokkenluiders uit de tenniswereld. De BBC wil niet zeggen om welke spelers het gaat. Aan de Australian Open, die vandaag is begonnen, zouden acht tennissers meedoen die verdacht worden van matchfixing. En op dat tennistoernooi hebben Robin Haase en Timo de Bakker de eerste ronde niet overleefd. Haase verloor in drie sets van de Bosnier Basic. De Bakker maakte het de Kroaat Silic een stuk moeilijker, maar verloor in vier sets. En voor Haase is het al de het vijfde jaar op rij dat hij de tweede ronde niet haalt op het Grand Slam toernooi. De vermoedelijke Utrechtse serieverkrachter staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Gerard T. van 52 uit Nieuwegein staat terecht voor vier verkrachtingen waarin DNA van hem is gevonden. T. werd in juli 2014 opgepakt. Dat gebeurde nadat hij DNA had moeten afstaan na een veroordeling voor fietsendiefstal. Vrouwelijke vluchtelingen krijgen tijdens hun reis naar Europa vaak te maken met geweld en seksuele intimidatie. Dat stelt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie sprak met 40 vrouwen en meisjes die allemaal de oversteek naar West-Europa maakten. Ze voelden zich vooral bedreigd in Hongarije, Kroatië en Griekenland. Wie tussen de 55 en 65 jaar oud is, loopt het meeste risico om langdurig in armoede te leven, zegt het CBS. Voor 55-plussers is het na ontslag of ziekte moeilijk om weer aan het werk te komen. Ze blijven langer afhankelijk van een uitkering. En daarmee is de kans om in armoede terecht te komen groter dan bij anderen. Ook allochtonen lopen een hoger risico op armoede. Het weer nog. Het is koud. In het noorden en oosten lost de mist de komende uren op. Zon en bewolking wisselen elkaar dan af. Het wordt min 3 in Groningen tot rond het vriespunt in het westen. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevenlaken 11 kilometer, bijna een kwartier vertraging. Op de A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Soest, 7 kilometer. A6 richting Muiden bij Almere Stad West, 5 kilometer.